De oppositie wilde een oordeel van de premier over de ruzie in het kabinet. Maar Balkenende wilde in de Kamer niet verder gaan dan het prematuur te noemen... als uitspraken over het verzoek van de NAVO worden gedaan. Vicepremier Bos herhaalde, na lang aandringen van de oppositie... namens de PvdA-bewindslieden dat het verzoek van de NAVO... om langer in Oeruzkan te blijken, blijven moet worden afgewezen. Het debat had een soms zeer vinnig karakter. In de Amerikaanse staat Texas is een man met een vliegtuigje... een gebouw van de Belastingdienst ingevlogen. Hij is daarbij vermoedelijk omgekomen... De piloot had op een weblog op internet een zelfmoordbrief achtergelaten... waaruit blijkt dat hij kwaad was over de bemoeienissen van de Belastingdienst. Zeker twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén ambtenaar wordt vermist. De Dalai Lama heeft ondanks protest van China in het Witte Huis een ontmoeting gehad met president Obama. Ze spraken ongeveer een uur met elkaar over vrede en normen en waarden. Na afloop kwam de Tibetaanse geestelijk leider zonder Obama naar buiten om de pers te woord te staan. Hij sprak over een prettig gesprek. Interpol heeft aan de lijst van meest gezochte personen elf mensen toegevoegd vanwege de moord op een Hamas-kopstuk in Dubai. Op de lijst staan hun foto's en de namen die de verdachten vermoedelijk hebben gebruikt. Interpol denkt dat ze andermans identiteit aannamen. Door die informatie te publiceren moet het voor verdachten moeilijker worden om met valse paspoorten te reizen. In de tweede ronde van de Europa League van de Nederlandse clubs alleen FC Twente zijn eerste wedstrijd gewonnen. PSV en Ajax verloren allebei. Twente won thuis met 1-0 van Werder Bremen. PSV verloor in Hamburg met 1-0 van HSV. En Ajax verloor zijn eerste wedstrijd tegen Juventus met 2-1. Dan het weer. Vannacht is het bewolkt en vallen er buien, behalve in het zuidoosten.